12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Indonesië zijn zes terroristen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het centrum van Singapore. Ze waren van plan om vanaf het Indonesische eiland Batam raketten af te schieten op Singapore dat zo'n 15 kilometer verderop ligt. De terreurgroep heeft banden met IS. Na de arrestaties heeft Singapore zijn grensbewaking opgeschroefd. Zes demonstranten van Black Lives Matter blokkeren de toegangswegen rond de Londense luchthaven Heathrow. Ze hebben zichzelf aan elkaar geketend en houden een spandoek op met de tekst Dit is een crisis. Een aantal demonstranten is gearresteerd. De Black Lives Matter beweging strijdt voor gelijke behandeling van zwarte en blanke mensen. De beweging werd in de Verenigde Staten opgericht nadat een agent in 2012 werd vrijgesproken voor het doodschieten van een zwarte jongen van 17. IS heeft in Irak 3000 vluchtelingen gevangen genomen, meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN. Twaalf vluchtelingen zijn vermoord. De vluchtelingen zijn gisteren gevangen genomen in een dorp in de regio Hawija. In dat gebied dat in handen is van IS zitten al maanden veel vluchtelingen. Waarom ze nu door de terreurbeweging gevangen zijn genomen is nog niet duidelijk. Winkelketen MS Mode heeft uitstel van betaling gevraagd. De keten heeft 130 filialen in Nederland en alle winkels en de webshop blijven voorlopig open. MS Mode zegt dat het last heeft gehad van de zachte winter, waardoor de wintercollectie slecht verkocht. Bij MS Mode werken 600 mensen. Het is een van de winkelketens van ondernemer Roland Kaan, die ook eigenaar is van Coolcat en onlangs de merknaam V&D kocht. In de Amerikaanse stad Florida wordt de Zika-mug vanuit de lucht bestreden.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 the bang.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM I wanna talk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 sad. So I tried a little Freddy. Mm, I've done identity. much longer, dear. I've been feeling down some too. After all this time.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 That's food for your daylight soul.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 a billionaire uh-huh. so fucking bad.